Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. UPC is verholpen, dat heeft een woordvoerder gezegd tegen de NOS. UPC-klanten klaagden sinds eind van de middag over problemen met hun internetverbinding. Websites waren onbereikbaar of laden traag. De storing werd veroorzaakt door problemen met DNS-servers... die adressen van websites omzetten in IP-adressen. De nieuwe strengere wachtgeldregeling voor politici geldt ook voor huidige Kamerleden. Dat meldt RTL Nieuws. In het bezuinigingsakkoord van vorige maand is afgesproken dat Kamerleden na hun vertrek maximaal drie jaar en twee maanden wachtgeld krijgen. Dat is tien maanden korter dan nu en net zo lang als de maximale WW-duur. De nieuwe maatregel gaat in op 1 september, dus voor de verkiezingen. In 2010 werd de wachtgeldregeling ook al versoberd. De maximale duur werd toen verkort van zes naar vier jaar. Een Amerikaanse bouwvakker heeft een val in een bassin met salpeterzuur overleefd. Hij werkte bovenop de fabriek in New Jersey toen hij door het dak zakte. Hij viel 10 meter lager in het zuur en ging kopje onder. Hij werd daarna in shock uit het vat gehaald en snel afgespoeld. Zijn brandwonden zouden levensbedreigend zijn. Volgens de politie was het dak aangetast door de dampen van het salpeterzuur. De bouwvakker was juist bezig om het dak te repareren. Een collega die hem zag vallen sprong de man achterna om hem te redden. Hij liep brandwonden op tot aan zijn middel. In Sheffield in Engeland is Ronnie O'Sullivan voor de vierde keer in zijn carrière wereldkampioen snooker geworden. De Engelsman won in de finale met 18-11 van zijn landgenoot Ellie Carter. O'Sullivan was ook de beste van de wereld in 2001, 2004 en 2008. In dat laatste jaar speelde hij in de finale ook tegen Carter. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het westen wat regen, minima van 6 tot 10 graden. Ook morgenochtend in het westen af en toe regen, in het oosten eerst nog wat zon. In de middag ontstaan er buien, het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A27 tussen Utrecht en Gorkum en op de A30 tussen Ede en Barneveld.